Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd is er weer een coronapersconferentie. We weten al dat de lockdown tot 2 maart wordt verlengd. Al mogen de basisscholen maandag wel weer open en mag je in niet-essentiële winkels bestellingen afhalen. Verslaggever Ron Vrezen. De avondklok, of die doorgaat of niet, blijft onzeker. Hebben ze meer informatie over nodig, wordt pas dit weekend besloten. En het wordt toch wel een lastig verhaal vanavond voor het eh, kabinet. Want er zit een beetje een dubbele boodschap in dat versoepelen op de basis basisscholen. En voor de rest zeggen, kan er eigenlijk niks, terwijl de druk natuurlijk groter wordt. De Russische politicus Alexei Navalny moet 3,5 jaar de cel in. De grootste tegenstander van president Poetin had al een voorwaardelijke straf staan... maar moest zich wel regelmatig melden in Rusland. Door zijn vergiftigingen afgelopen zomer lag hij een tijdje in een Duits ziekenhuis... en kon hij zich dus niet melden. De afgelopen dagen zijn duizenden Russen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de behandeling die Navalny krijgt. Er is een derde GGD-medewerker opgepakt voor de illegale handel van namen, adressen en burgerservice-nummers van mensen die zich hebben laten testen. Het is een man van 25 uit Amstelveen die sinds vandaag vastzit. Morgen is er opnieuw een debat over het lek bij de GGD. Coronaheld Captain Tom Moore is overleden. De Britse oorlogsveteraan van 100 lag sinds zondag in het ziekenhuis met corona. Hij werd wereldberoemd toen hij vorig jaar rondjes in zijn tuin liep... om geld in te zamelen voor de strijd tegen corona, zegt correspondent Tim de Wit. Zijn hoop was in eerste instantie om 1000 pond op te halen... allemaal voor het lokale ziekenhuis bij hem in de buurt. Maar dat werd uiteindelijk meer dan 30 miljoen. Hij werd in hele korte tijd dus een nationale bekendheid. En velen zagen hem ook echt als een inspiratie, iemand die een glimlach op het gezicht toverde van heel veel Britten. In natuurlijk een tijd die voor heel veel mensen ook gewoon heel moeilijk was. Queen Elizabeth heeft de familie inmiddels persoonlijk gecondoleerd. En volgens de Britse premier Johnson heeft Groot-Brittannië een held verloren. Het weer nog best bewolkt vanavond. Af en toe regen en in het noorden wat sneeuw. Het is 0 graden in Groningen tot 11 in het zuiden.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 De zangeres Britt Taylor heeft een prachtige stem en Go Down Swinging is een van de mooiste songs. I'm gonna go down swinging, swinging to these hillbilly blues. I wanna hear a Willie singing with a steel guitar ringing. Gonna go down swinging with you. I'm gonna go out kicking, kicking like no Kentucky mule. ticker quits a ticking. Gonna go down swinging with you. Crossroads. Het album en de act van de maand. De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week.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 Hij bleef scoren, want ook met Will It Be Love by Morning stond hij in de top 10. had been going right. You said, oh, what's a lonesome cowboy like you doing in the city? I said, I don't know, but I guess I'll find out tonight. Still taking chances, taking candy from strangers, speeding up on curves, ignoring the dangers be like a fool. Learning new dances, it keeps me on my toes. Still taking chances, ain't scared of winning. Swinging for the bleachers in the ninth inning. Still taking chances before chances take me away. Maybe I should have thought it over when you said, will you join me later? I said, oh, honey, I don't know if it's right. Crossroads. Country Flashback. titelsong Black Cat and Crows van het album van de maand. De man waar het om draait is Ward Davis. Dit is het favoriete album van de maand. die people wondering why I even try. I know what it's like to lose control of a wasted soul. Honky Tonk Song is een oudje van Montana Rose. honky tonk beat. same old song. Honky tonk, the money's all gone. Honky tonk, done me wrong. I turned and I tossed, couldn't go to sleep. kept a playing with a honky tonk beat. Take These Chains From My Heart is door velen gecoverd en ook Ray Price zet het op zijn repertoire. De cover van deze week. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love too. Take these chains from my heart set me free. Give my heart just a word of sympathy. Be as fair to my heart as you can be. Then if you no longer care for the love that's beating there, take these chains from my heart and set me free. je het over western swing hebt, dan heb je het in de meeste gevallen over een traditioneel country geluid. Dan zijn we bij de uit Californië afkomstige Don Burnham ook aan het juiste adres. Hij is de gast met Beck in Oklahoma. I don't need a map to show me the way. again. Tractors back. jump-starting truckers' wives back in Oklahoma. But those fancy lights dimmed, I started missing them back in Oklahoma. So I pointed my old Pontiac toward that little country Crossroads.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 Ze was de rechterhand van Porter Wagoner tot het moment dat ze afscheid nam van zijn show. Dolly Parton was haar opvolgster. Oh. Same Old Story, Same Old Lie. Ondanks het feit dat ze weinig hits scoorde was ze met haar album succesvol. Nogmaals een terugblik met Hello Darling en Rock Me Back to the Little Rock. Norma Jean. Hello darling, nice to see you. It's been a I did you wrong. Come here, darling, let me kiss you just for old time's Thank you, darling. May God bless you, and may each step you. Goodbye, darling. Gotta go now. Gotta try to find. meer info of verzoekjes. Info at crossroadsmusic.nl achter ons. Nu weer naar het heden. Patrick Davis is vooral een coverzanger. Hij heeft ook de prachtige Bill Withers song Lean On Me op zijn repertoire. brother niet zo van de bluegrass, maar als ik de naam van Ron en Vincent zie, dan is mijn aandacht gevestigd. Curly Curtis heeft haar gevraagd om samen met hem Hold What You Got te vertolken. Crossroads. Crossroads. Hot stuff. Hold what you got, I'm a coming home, baby. Hold what you got. I don't mean maybe, been thinking about you, and I'm on my If you hold what you got, I'm a coming home to stay. Well, in my mind, I can see it's a mighty good sign that I need you. That's why I can't wait to get back home. So squeeze yourself real good and tight, cause I'll be home before daylight. If you hold what you got, I'm a coming home to stay. Hold what you got, I'm a coming home, baby, Hold you got. I don't mean maybe, been thinking about you, and I'm on my way. Don't sell the house and don't wreck the car. Stay there, honey, right where you are. If you hold what you got, I'm a coming home to stay. thinking about you, and I'm on my way. Don't sell the house and don't wreck the car. Stay there, honey, right where you are. If you hold what you got, I'm a coming home to stay. If you hold what you got, I'm a coming home to stay. In spotlight. spotlight. Ik blijf nog even bij de bluegrass. Na een lange afwezigheid is het duidelijk dat de Dillards een stem in de studio vonden als een gesprek tussen oude vrienden. Er is eenvoud in de muziek die zorgt voor een geluid dat luchtig en zuiver is. In Save the Last Dance for Me en de titelsong kregen ze onder meer steun van Sharon en Cheryl White, Herb Peterson en Don Henley. Voor de goede orde, de naam bestaat nog, maar de leden van de groep zijn nieuw.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 This old road was blazing glory. This old road has always been. People help me tell the story, make this new road old again. This old road was blazed in glory. This old road has help me tell the story. Make this new road old again. Make this new road old again. Opnieuw een naam die bij ons nauwelijks bekend is. David Harold trok mijn aandacht met de titelsong van zijn album Boots. painted toes. They carry her around wherever she goes. She keeps them covered up and they don't show. Yeah, she's always wearing boots. and Nobody knows. to have a naked knee, so she's always in a skirt. The color of her pigskin boots matches her shirt. And I'd have to say maybe she's crazy about the color blue. And you know those cowgirl boots, well that's her favorite shoe. She's happy when she's dancing and kicking up her heels. She likes to be moving. She likes the way it feels. And you don't have to worry about stepping on her toes. Cause she's always wearing boots everywhere she goes. picking up sand or walking on the beach. Hanging at Katiki Bar with the sunset scene. The moon and the stars and a campfire under the trees. Yeah, she's always wearing boots when she's kicking up leaves. dancing and kicking up her heels. She likes the beat moving, she likes the way it feels. wherever she goes. yeah, That's why Als het trio Tiny Country, begonnen in de bluegrass, maken ze door toevoeging van een drummer nu meer Americana getint materiaal. De songs herbergen ook invloeden van de rockabilly. Eens luisteren of dat met Lost in the Shuffle ook het geval is. Pick up your heart and your feet will follow. We're living today like we ain't got tomorrow. Looking for the signs and I can't see them.